Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een kerstmarkt in Berlijn is een vrachtwagen op mensen ingereden. Het gebeurde bij de Gedächtniskirche. Er zijn een dode en meerdere gewonden, meldt de Duitse politie... die uitgaat van een aanslag. De kerstmarkt werd gehouden op een plein langs de drukke Koervuurstendam. Op beelden is te zien hoe de achterkant van de oplegger tegen de kerstkramen aanstaat. De truck zelf staat op de weg. De moordenaar van de Russische ambassadeur in Turkije was volgens de Turkse autoriteiten een agent van 22. Hij was vandaag niet in functie. De agent schoot de ambassadeur dood tijdens een toespraak op een fototentoonstelling. Hij was daar binnengekomen door zich voor te doen als beveiliger. Tijdens het schieten verwees hij naar de Russische bombardementen in Syrië. Hij werd na zijn daad door de politie doodgeschoten. Het is nog niet duidelijk of hij in zijn eentje handelde. President Erdogan heeft met zijn Russische ambtgenoot Poetin gebeld... om hem bij te praten over het onderzoek naar de moordaanslag. Minister Blok voor Wonen neemt maatregelen om ongelukken met koolmonoxide te voorkomen. In de toekomst mogen alleen erkende bedrijven met vakbekwaam personeel nog cv-ketels en warmwatertoestellen op gas aanleggen en onderhouden. Blok wil dat de nieuwe regels in 2019 ingaan. In de tussentijd worden erkenningsregelingen opgezet en monteurs bijgeschoold. Een onderhoudsbeurt wordt door de strengere eisen ongeveer 4,5 euro duurder. De aanleg van een nieuwe installatie kost straks 45 euro meer. Jaarlijks vallen ongeveer 10 doden door koolmonoxidevergiftiging. Het gaat financieel weer beter met NEC. De Nijmeegse voetbalclub staat niet meer onder verscherpt toezicht van de KNVB. De club had anderhalf jaar nodig om weer in de categorie financieel veilig terecht te komen, maar wordt nog niet als gezond aangemerkt. Daarom houdt de KNVB de financiën van NEC nog wel goed in de gaten, maar de club hoeft voor grote uitgaven geen toestemming meer te vragen. Het weer, het is droog, vannacht lichte vorst, plaatselijke mistbank. Daarna een zonnige dag, alleen in het noorden meer bewolking.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 Eerste uur Sing Street, About Time, So Four Christmases en Surviving Christmas. Geen western kwartier, maar een kerstkwartier. Eerst uur veel tweede uur. Ja, toevallig ook nogal wat pop. Is niet anders. Ja, ook mooie muziek. Nou wil ik niet zeggen dat pop niet mooi is natuurlijk. Maar goed. De donkere dagen voor kerst. Fijn dat je erbij bent. beginnen natuurlijk met het hitje van de maand december 2016. En dat is van Alison Boyer, eh, God Give Me Straight. like a Alison Moyet, God Give Me Straight. Een nummer van eh, Burt Bacharach en eh, Elvis Costello natuurlijk. Maar hier in de uitvoering van Alison Moyet uit de cd Voice 2000, van de cd Voice uit 2004. Eh, en dat allemaal in december in de donkere dagen... dat je, als je langs de huizen rijdt er allerlei gezellige liedjes branden. En ja, we zijn dan toen de eerste film. Sing Street, film 2016. Er zit heel veel popmuziek in, want de film speelt in 1985. Ik zal zo het verhaal vertellen. Eh, eens even kijken. Swing Street. We beginnen met een hele bekende. The Jam. A Town Called Malice. CFM Cinema. En we draaien de soundtrack Sing Street, een film uit 2016. En er zit wonderschone eh, muziek op, zoals deze van Daryl Hall en John Oates, Man Eater. Sing Street speelt zich af in 1985... waar we de 14-jarige Connor volgen. Die, als zijn ouders het niet meer kunnen betalen... van een privéschool naar een ruige openbare school in Dublin verkast. Op school krijgt hij te maken met een strenge hoofdmeester... en thuis doen zijn ouders niks anders dan ruzie maken. Zijn ontsnapping is de muziek... waarvan hij de basis van zijn oudere broer eh, Brandon meekrijgt. En als hij de mooie Rafina tegenkomt is Connor op slag verliefd. Hij vraagt of ze in de videoclip van zijn band wil spelen. Connor zal snel moeten handelen want, eh, om een formatie samen te stellen... want de band waar hij het over heeft om indruk te maken op Davina... bestaat namelijk nog niet. Ja, dat is wel riskant natuurlijk om dan iemand te vragen. Aardige film, Ierse film... Eh, Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten... een drama en muziekfilm. Zeker de moeite waard. Ik weet eigenlijk niet of hij hier in de Nederlandse theater draait op dit moment. Eh, ik denk het haast wel. Sing Street. En eh, hier een nummertje van Joe Jackson. Stepping Out. Good old Joe Jackson, Stepping Out eh, uit de film Thing eh, Street. Een nieuwe film, 2016. Wat geen nieuwe film is, is About Time. En die film draait volgens mij vanavond op de televisie. Ik weet niet eens hoe laat, maar in die film zitten wel een paar leuke melodietjes verwerkt. Onder andere dit nummer van de Sugar Babes, Push the Button, van een paar jaar geleden. Ik denk een jaar of drie, vier geleden dat het een enorme hit was. Als je het melodietje in je hoofd had, kreeg je het er bijna niet uit. Push the Button. al dat mooie eh, soort muziek zit in de film About Time. Een romantische comedy met in de hoofdrollen eh, Rachel McAdams. En nou, dan weet je het wel. About Time, half elf of zo begint hij vanavond. Dus eh, heb je nog zin in deze donkere dagen? Ga lekker zitten en kijk naar About Time. En dan vind ik dit ook nog een aardig nummer uit die film. Dat is het nummer van Ellie Goulding. How Long Will I Love You? En dat heb ik, dacht ik, vorige week gedraaid uit de film The Waterboys. Want het is een oorspronkelijk nummer van The Waterboys. film About Time. Nou, ik denk dat ik nog eentje draai. En dat is een instrumentaaltje van Nick Laird Close. Dat is eigenlijk degene die de instrumentale muziek eh, gecomponeerd heeft. About Time, titel, thema. dit kwam allemaal uit About Time. Eh, de volgende soundtrack die hier klaar staat is de Nederlandse film So, een feel-good movie. En eh, daar zit muziek in, onder andere van The Common Yards. Deze hele bekende kraker. Don't leave me this way, the Common Yards. dat komt wel uit Film Soof. En de film Soof is woensdag, nee sorry, dinsdag om half negen op RTL 4 te zien. Een feel good film naar de columns van Sylvia Witteman. Eh, het gaat over een, eh, een, vrouw van rond de 40 die vooral de sfeer van eh, Witteman stukjes adem. Soof is gelukkig met man, kids en baan als zelfstandig cateraar. Maar steeds heeft ze meer last van is dit nou alles gevoelens. Nou, je begrijpt al, dat, dat leidt tot mooie momenten. En er is nog een stukje muziek wat daarin zit. What a Woman. Vaya con Dios. CFM Cinema. En uh, we draaien filmmuziek. En dat is niet zo verwonderlijk natuurlijk, want het is een filmmuziekprogramma. En in deze tijd eh, beginnen natuurlijk ook weer de kerstfilms op televisie te komen. En ik heb er een paar uitgezocht. Niet zo gek veel, maar toch wel een paar. Eh, dit is For Christmases. En de muziek is van Alex Werman. Titelmuziek. voor vier kerstfeesten betekent eigenlijk als je als kind eh, een kind bent van gescheiden ouders. En die ouders die gaan alle twee hertrouwen. En eh, vervolgens vind je een vriendin die datzelfde heeft. Dan heb je al vier verplichte kerstfeestjes. En dat wordt natuurlijk uitermate gezellig, zullen we maar zeggen. En dat heeft, iedereen herkent het wel een beetje. Al die verplichte kerstbijeenkomsten, je weet het wel. Eh, voor vier kerstfeesten. Toe Paula, nog één nummertje uit deze kerstfilm.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 There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing Christmases long, long ago. Oh, oh, it's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing En daar natuurlijk ook Sinterklaas is Coming to Town bij.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 He's got millions and millions of stockings to fill on Christmas Day. You better write your letter now and make it right away. Because he's getting ready, his reindeer and his sleigh. town. He's got curly haired dolls that coddle and coo, elephants boats, and kitty cars too. Santa Claus is coming to town. The kids and girl in boyland will have a jubilee. They're gonna build a toy Claus is coming to town. I said, Santa Claus is coming to town. He's coming to town. Santa Claus is coming to town. He's gonna be bringing toys and goodies and all them little pretty playthings for you kids. You better be good, you better be cool. Don't blow it, be good now, cause he's coming to town. Surviving Christmas. Eh, de laatste van deze soundtrack is Kissed by a Snowflake. En de muziek is van Randy Edelman. even kijken hoor. Er is veel meer kerstmuziek. Ik heb nog een paar minuten. Dus we draaien gewoon nog lekker wat eh, kerstmuziek, filmmuziek. Eh, eens even kijken wat ik zie staan. Eh, een mooie is natuurlijk ook Happy Christmas met muziek van Philippe Rombie. De ouverture. vind deze muziek wel erg donker. Dus uit diezelfde film een eh, bekender nummer. Ja, prachtig film. Mooie muziek van de eh, Philip Rombi. Maar deze is ook mooi. Dat is uit de film een hele bekende. Wat, eh, ook een kinderkoor zit daarin. En dat is muziek van Henry Mancini. En dan moet ik even kijken wat ik heb. Santa Claus, the movie. Thank you Santa. heb geluisterd het eerste uur van CFM Cinema. Mijn naam is Akko B. En we gaan nog een uurtje door naar de klok van 10. Eh, van 10 tot 11. Eh, en wat mag je dan verwachten? Eh, Hidden Figures, muziek van Pharrell Williams. Gremlins, Jersey, Goldsmith. Trolls, ook een nieuwe film met muziek van Justin Timberlake. Mona. La La Land. Dat is echt een bijzondere soundtrack.